De producent van onder meer de iPhone en de Mac-computer boekte een winst van bijna 1,7 miljard dollar. Ook de omzet overtrof de verwachtingen. Apple sloot het laatste kwartaal van zijn boekjaar af met een omzet van bijna 10 miljard dollar. Dat was vooral te danken aan de populaire iPhone en Mac-computer. Er werden ruim 3 miljoen Macs verkocht en bijna 7,5 miljoen iPhones, een nieuw record. Apple blijft voorzichtig in de voorspellingen voor het huidige kwartaal. Eurocommissaris Kroes geeft minister Bos nog 24 uur de tijd om onderdelen van ABN AMRO of Fortis te verkopen. De termijn liep daarvoor eigenlijk rond deze tijd af. Kroes wil dat ABN-dochter HBU wordt verkocht, net als een aantal regiokantoren. Volgens Kroes krijgt de nieuwe fusiebank anders een te sterke positie op delen van de Europese markt. Ze gaf al een aantal keren eerder uitstel en heeft dat nu opnieuw gedaan omdat er volgens haar bemoedigende ontwikkelingen zijn. Ook minister Bos is optimistisch. Hij heeft heel goede hoop dat er de komende dag een akkoord kan worden gesloten over de verkoop van HBU. Aan wie is onduidelijk. Er zijn berichten dat er weer gesprekken zijn met Deutsche Bank nadat die onderhandelingen eerder waren afgeketst. Een zoektocht op het IJsselmeer naar de opvarenden van een jacht heeft niets opgeleverd. Aan het eind van de middag kwam er een melding over een schip dat met draaiende motor rondjes voer in de buurt van de Friese plaats Gaast bij de afsluitdijk. Volgens de kustwacht was er waarschijnlijk één opvarende en is die overboord geslagen. Er is de hele avond gezocht met reddingsboten en een helikopter, maar zonder resultaat. Vanochtend gaat het KLPD verder met zoeken. Het weer, opklaringen en droog, minima rond 3 graden.